Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Carbonaatjes, varkenshaas en gehaktballen staan weer vaker op het menu. Vorig jaar werd er in Nederland per persoon een halve kilo vlees meer gegeten dan het jaar ervoor. En dat komt volgens onderzoekers onder meer door toeristen die hier in een restaurant bijvoorbeeld een biefstuk of een hamburger bestellen. Maar ook Nederlanders zelf kunnen er wat van. Omdat de mensen toch het, eh, belangrijk blijven vinden om, om vlees te eten. Eh, en het eh, is natuurlijk ook heel logisch en het wordt alom ook aangeboden. Er zijn wel meer plantaardige vleesvervangers in de supermarkt. Maar tegelijkertijd is natuurlijk de vleesvitrines zijn ook alleen maar groter geworden. We eten vooral graag varkensvlees, gyros bijvoorbeeld. Op de tweede plek staat kip en ook rundvlees staat geregeld op ons menu. Spanje heeft als eerste land in Europa meer dan 1 miljoen coronabesmettingen. De grootste brandhaard van dit moment zit in Madrid. Een derde van alle besmettingen in het land zijn daar. Burgemeesters en de Spaanse minister van Volksgezondheid komen vandaag bij elkaar om te bespreken hoe ze het virus willen gaan aanpakken. In Den Haag is een tijdelijke Tweede Kamer gebouwd, maar die plek is helemaal niet coronaproof. In het AD staat dat de klus 161 miljoen euro heeft gekost... maar dat de gangen hartstikke smal zijn... en dat de ruimte rond de liften te klein is om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Tijdelijke plek is nodig omdat het Binnenhof volgend jaar wordt verbouwd. In Parijs is gisteravond Samuel Paty herdacht. De Franse docent werd vrijdag op straat vermoord... nadat hij in een les aandacht had besteed aan cartoons over de profeet Mohammed. Gisteravond was er een nationale herdenking. du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. President Macron hoorde je. Hij wil het niet hebben over de dader en zijn handlangers, want die verdienen dat niet, zegt hij. De herdenking was op een universiteit. Er waren ook veel leerlingen van de vermoorde leraar bij. En buiten het gebouw stonden veel mensen. Zij volgden de dienst via een groot scherm. Het weer, af en toe zon, soms kan er een bui vallen en het wordt weer behoorlijk zacht vandaag, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Whoa. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop going to hit the spot. and lows, my head, shoulders, knees and toes, my bones. You're keeping me from feeling all. Every time I rub against you no more appeal. I want it. Girl, you know I want it. Come on, baby, give it up to me. Can't you see I'm love way touch me? Come on, baby, give it up to me.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 Want ik was liedjes aan het schrijven, liedjes aan het schrijven in de schuur. before innocent Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten, vakbonden en arbeidsmigranten pleiten voor een vergunningsplicht voor uitzendbureaus. Dat zou misstanden onder arbeidsmigranten moeten voorkomen. Nu is er weinig toezicht op de ongeveer 14.000 uitzendbureaus, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Van alle OV-bedrijven wordt de dienstregeling volgend jaar waarschijnlijk versoberd. Uit een rondgang van NRC blijkt dat de bedrijven dit nodig vinden... omdat ze door de coronacrisis in financiële problemen zitten. James Randi is overleden, 92 jaar oud. De Amerikaanse goochelaar was vooral bekend als ontmaskeraar van mensen die zeiden paranormaal te zijn.